Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De hoogste baas van de Europese Unie, Ursula von der Leyen... moet haar sms'jes misschien openbaar maken. Tijdens de coronacrisis had ze contact met de baas van vaccinfabrikant Pfizer. De twee stuurden elkaar berichtjes over een enorme deal van miljarden euro's. Die berichten zijn na afloop nooit gearchiveerd... omdat ze niet belangrijk zouden zijn. En dat roept vragen op, zegt EU-correspondent Ardy Stemerding. Heeft von der Leyen er eentje besloten dat die eh, sms'jes niet relevant zijn? Bestaan die eh, sms'jes nog of zijn ze gewist? En je kan je natuurlijk ook wel afvragen of ze... Eh, sms'jes van iemand van het kaliber van von der Leyen sowieso niet relevant zijn. Je mag er toch een beetje van uitgaan dat ze geen eh, vakantiekiekjes heeft uitgewisseld. Een Europese rechtbank is het daarmee eens. Die vindt dat von der Leyen beter moet uitleggen... waarom die berichtjes volgens haar niet openbaar hoeven te zijn. Er is zoveel spanning in, de, in het gemeentebestuur van Alfa aan de Rijn... dat er voorlopig geen burgemeester komt. De commissaris van de Koning, die daarover gaat... zegt dat de zoektocht naar een nieuwe burgemeester... pas na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar weer verder gaat. En KLM gaat vanaf eind deze maand weer vliegen op Tel Aviv. Sinds de oorlog in Gaza vloog de luchtvaartmaatschappij lange periodes niet naar Israël. Ze zeggen dat het nu weer veilig kan. De collega's van Air France vliegen al maanden van en naar Israël. En een mooi cadeau voor Netflix gisteravond in een promotiekraker in Engeland. De streamingsdienst loopt al jaren mee met Sunderland. Kijkers begonnen de voetbalclub te volgen toen die speelde op het derde niveau. Inmiddels zijn we een promotie verder. En mogelijk speelt Sunderland volgend jaar in de Engelse eredivisie, de Premier League. In de play-offs werd afgerekend met Coventry. De beslissing viel in de blessuretijd van de verlenging, was te horen op het clubkanaal. Takes the corner. Ballard! Ja! Sunderland moet nog één hindernis nemen. De play-off finale. Die is volgende week zaterdag tegen Sheffield United. En het weer nog af en toe wat sluierwolken, maar wel droog en veel zon. Op de Wadden wordt het niet warmer dan een graad of 15. In Limburg kan het 24 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad staat nog file tussen Appenkerk en Hoorn 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar Tussen Zuid-Scharwoude en Heerlugowaard 3 kilometer met een kwartier vertraging.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 Daarna gaat Hans Wassenaard van me overnemen. Dat doet hij eh, niet live. Hij heeft een programma ingezonden dit keer, luisteraars. Eh, dat komt omdat Hans helaas met trieste familieomstandigheden te maken kreeg... om overlijden van een familielid. Waardoor hij vandaag niet aanwezig kan zijn bij van Zandvoort. We wensen Hans en zijn familie alle betrokkenen bij dit overlijden natuurlijk van harte veel sterkte. En we condoleren ze van harte. Hans eh, en je lieve vrouwtje, veel sterkte. je op het strand bent of thuis in de, in de woonkamer... of in de tuin thuis of in de voortuin of in de achtertuin... als je je draagbare radio maar meeneemt en listen to the radio. outside, pour a glass of wine. misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht.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 Ik blijf je lang het altijd zo willen doen. Ja, wat een prachtige uitvoering van uh, Stef Bos natuurlijk met Miss Montreal. Vivre, Laat Me. Natuurlijk bekend van Ramses Shaffi en uh, uh, Lisbeth List. En Gerard Alderliefste ook natuurlijk. Want die heeft het ook samen met Ramses en Lisbeth opgenomen. Eh, een geweldig nummer natuurlijk, maar ook een geweldige uitvoering. En dit vind ik wel een hele, vond ik wel een hele mooie. Vind ik wel een hele mooie, want er bestaat nog steeds natuurlijk. Tussen Stef Bos en Miss Montreal. Nog een fotootje van je thuis Van jou en van jou en van jou. Ik heb allemaal fotootjes. Bij de picture view. This boy's boyzone, Dames. Didn't they say that I would make a mistake? Didn't they say you were gonna be trouble? People told me Boyzone. Ja, de Picture of You. Ik heb zelf iets meer met, uh, met Girlzone. Maar ja, Girlzone is er niet, eh, bestaat niet als groep. Girlzone. Dus, ik heb er nog nooit van gehoord in elk geval. Misschien nu wel, maar eh, wel van Tom Jones. Daar hebben we wel van gehoord. En daar hebben we ook mooie liederen van luisteraars. Love me tonight. Love me tonight. Love me tonight. Love Me Tonight. Wat for nog toe. Love Me Tonight, man. Go. I know that it's late and I really must leave you alone. But you're good to hold and I feel such a long way from home. Yes, I know Someday don't you send me away, oh no, no Ah, oh, tell me baby that you need me, say you'll never tonight. I've waited so long for the girl of my dreams to appear. And now I can hardly believe that you really are here. out of my sight, darling. Love me tonight. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you tonight. Love me tonight. Nou, dames, dat zal je maar gezegd worden. Love me tonight door Tom Jones zelf. Ja, ja. We gaan naar een beetje country luisteren. hot and that old clock is moving slow, and so am I. Workday passes like molasses in wintertime, but it's July. I'm getting paid by the hour and older by the minute. My boss just pushed me over the limit. I'd like to call him something. I think I'll just call it a day me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only half past twelve, but I don't care. It's five o'clock somewhere. This lunch break is gonna take all afternoon night. Tomorrow morning, I know there'll be hell to pay. Hey, but that's alright. I ain't had a day off now in over a year. My Jamaican vacation's gonna start right here. If the phone's for me, you can tell them I just sailed away. And pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. vai. it do. Funny you should ask, Alan. <laughs> I'd say, oh, me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only half past twelve, but I don't care. Pour oh, me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only It's five o'clock somewhere. What time zone am I on? What country am I in? It doesn't matter. It's five o'clock somewhere. It's always on five in Margaritaville, come to think of it. Yeah, I heard that. You've been there, haven't you? Yes, sir. I've seen your boat there. I've been to Margaritaville a few times. All right, well, that's good. Stumble my way back. Okay, well, we just want to make sure you can keep it between the navigational beacons. <laughs> between the buoys, I got it. All right, well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere. I'm ready. Crank it up. Let's get out of here. I'm gone. Ik hou er wel van country muziek. Het is altijd vrolijk. Het vrolijkje op, opluisteraars. En, eh, maar er zijn ook hele mooie country liedjes. En ik ga nog een nummer draaien van Alan Jackson. Want die hoorde u zojuist eh, in duet met Jimmy Buffett. Ik ken ze geen van beiden eigenlijk. Uh, Alan heb ik pas leren kennen dankzij mijn goede vriend Willem Bruis die altijd met goede muziek aankomt en mij eh, leerde over Alan Jackson. Nou, die heeft ook zo'n mooi nummer geschreven. Eh, nou, ik weet niet of hij het zelf geschreven heeft, maar hij zingt het niet ieder prachtig. En het gaat dan over eh, dat je de, terug moet denken aan de tijd van toen. Remember when. Echt een mooi nummer dit hoor. Haal je zakdoek maar vast tevoorschijn. step tranentrekker wat mij betreft hoor. Alan Jackson, Remember When, onthoud hem luisteraars. Maar eh, na die traan is het weer tijd om te lachen. Harry Jekkers. Toen ik 30 jaar was, stond ik stijf van de problemen. Ik had om te beginnen een drankprobleem. Ik kon het niet meer betalen. nou, daar ga je nog meer van zuipen, Zoveel dat mijn vriendin het niet meer kon betalen krijg je een relatieprobleem, moet je het uitpraten. Nou, daar was ik goed in. Dan was in drie seconden uit. <laughs> Dat woord zegt het, moet je het ook doen ook, hè. Ik ben nou zo'n 42, hè. Ik vind dat ik dan toch wel eigenlijk oud genoeg ben... om aan zo'n zaal hier in Den Haag eens een keer een advies te geven. Vindt u ook niet? Zal ik eens een advies geven? Nou goed, luister goed. Een advies, hè. Als je nou hartstikke moeilijk hebt gehad in je leven... mag je van mij naar een psychiater of een psycholoog. Bijvoorbeeld de incest thuis of eh, iets in de Tweede Wereldoorlog. Want er zit gewoon een schot los wat bij niemand los zit. Dan mag je van mij even gaan ouwehoeren. Dat mag. Maar een relatieprobleem, kom op nou niet doen, hè. Mijn vader die zei altijd van ouwehoeren word je niet geil. Dus hou dat geld in je zak en haal er wat anders uit. Bekijk het, hè. Nou, toen ik 30 jaar was, was ik nog onaangepast. Ik was nog onaangepast. En er waren al vrienden van mij die toen in die leeftijdscategorie al aangepast waren. Dan ben je een geit als je dan al bent aangepast, jongen. 28, 27, waren ze al aangepast. Alles in een koophuis, een abonnement op het theater. Sorry, dat haal ik eruit. Uh... Ze hadden een koophuis, een werkster, een oppas, een tuinman. Ze hadden zoveel personeel, ze waren bijna wettelijk verplicht een ondernemingsraad te beginnen, joh. Dat is niet normaal. Als ze zelfmoord wilden plegen, moesten ze het aanvragen bij het gak. Dat is toch niet leuk meer? En die gasten liepen toen in die tijd, heb ik het over tien jaar terug... die aangepaste gozers liepen rond in van die achterlijke zelfgebreide trui. Met van die blokken en die strepen en die ballen. Heb ik toen eens over nagedacht. En dat was toch een teken hoor, zo'n trui aan hebben hoor. Als je zo'n trui aan had, dat was toch een teken van deze jongen is bezet. Want er is een vriendin die die achterlijke klote trui in elkaar heeft zitten breien. Hè? Ja. ja. aan mijn lijf zo'n trui niet, hè? dat snappen jullie nog wel. Hè? Nee, ik zat lekker onaangepaste kanten kantel op mijn dertigste in de kroeg, jongen. Heerlijk, joh. <laughs> En dan kwam er af en toe nog wel eens een hele mooie meid op je af van 20 jaar, hoor. En dan dacht je toch wel even... ik ken alleen genezen, denk ik. <laughs> En dan zei die meid, heeft u een vuurtje meneer? <laughs> Ja, het was niet het was niet altijd even leuk, hè? En wat deed je nou eigenlijk in die kroeg om aangepast te zijn? Wat zat je nou te doen? Je was jammer genoeg je illusies kwijt. Je geloofde niet meer in sprookjes. Nou, je idealen kon je ook nog maar op één hand tellen, zeg. Want je was eh, flink gedesillusioneerd door de onrechtvaardigheid... en tegen de muur van de ongelijkheid waar je met je kop tegenaan liep... als je wat aardigs wou doen in de wereld. Dus je was een beetje chagrijnig aan het worden. En weet je wat je dan doet als je 30 jaar bent? Dan ga je plannen maken. Je bent nog jong, het roer kan nog één keer om. Er gaan plannen gemaakt worden. En bij ons hadden die plannen op de een of andere rare manier allemaal te maken met bier. Ja, dat is herkenbaar hier, geloof ik, hè? Ja. Dat je met z'n allen in de kroeg zat en dan gingen we met z'n allen een nieuwe kroeg beginnen. Weet, dat soort idiote plannen, ja. Weet je wat het meest populaire plan was in die tijd? Heb ik het over tien jaar terug, hoor. Dat was een camping beginnen in het buitenland. Is dat nog steeds zo, joh? Doe dat niet, hoor. Hey. Een camping beginnen in het buitenland, joh. Daar kun je geen stuiver mee verdienen. Ik had destijds een vriend. die had een waanzinnig goed plan om een camping te beginnen in het buitenland. En is toch mislukt. Ik zal dat uitleggen. Hij zei op een dag tegen mij in de kroeg. Hij zei, Harry, ga je wel eens kamperen in het buitenland? Ik zeg tuurlijk. Hij zegt, waar? Ik zeg, in Portugal. Hij zegt, logisch. En waarom? Ik zeg, ja, logisch. Daar is het bier het goedkoopst. Wij dacht in bier, Nou goed. Hij zegt, maar wat is de klote aan Portugal? Ja, weet ik ook. Het is overal van die vuile, vervelende, keiharde rotsgrond. Je wordt er helemaal lijp van. Te beuken, te beuken met die rottent. Ik bedoel, eh, je gaat van huis met haringen, je komt thuis met palingen. Je wordt er helemaal lijp van. Ja, toch? Hè? Je staat twee uur te beuken en te beuken. Het scheelt je toch twee uur zuivere zuiptijd. Toch, hè? Nou, had hij wat opgevonden. Hij had zo'n stuk van die rotsgrond gekocht in Portugal. En dan had hij van zijn laatste geld twee vrachtwagens gehuurd. En van zijn allerlaatste geld had hij twee bergen vette klei gekocht. En die bergen vette klei gingen in die vrachtwagens. Zijn vriendin in de eerste vrachtwagen, hij erachteraan en die andere. Het zag eruit als een soort reddende kleikameel, eh, zou ik maar zeggen. En dat ging dan naar Portugal. En dan gingen ze daar die vette klei over die hectare rotsgrond uitleggen smeren. Zodat als de mensen kwamen kamperen... met zo'n bek van gat, verdamme, we moeten weer gaan beuken van... hey, zeg, hier gaan ze lekker in, zeg. Ga mee naar de kantine. Nou, en die beheerde hij. Kan je je voorstellen, het plan? Nou, het is een goed plan, hè? Nou, goed is fout gegaan. En waarom gaan plannen vaak fout? Ze gaan vaak fout omdat ze gerealiseerd worden. Ja, daar sta ik van te kijken. Hè? Maar zo gaat het vaak met plannen. Is het plan gerealiseerd, heeft iedereen geen bal meer te doen... en dan begint ellende ergens anders omhoog te kruipen. Dat nou, was bij hem ook. Hij kreeg daar een jodelend relatieprobleem zeg, met die vriendin. Die meid hebben hem daar in zijn eentje laten zitten, zeg. Portugal. Zat hij daar in zijn eentje, zeg, met zijn pik in de vette klei. te wachten op een aardbeving, zou ik maar zeggen. en dan kwam hij terug hè, de kroeg in. En nou, dan hielden wij hem vrij, want we vonden het hartstikke zielig hè, dat hij nou alleen was en in de steek gelaten. En hij had zo'n bui van man left, nooit meer en lef. Je kent dat wel, hè? Van grote koppen ineens, van nooit meer en altijd grote woorden. En hij nam nooit meer verkering. Zijn we solidair gebleven. Eh, de hele tijd eh, werden wij koningszwervers. Had je wel, geen vaste vloerbedekking, geen vaste verkering. Dat was het, koningszwervers, dat werden we hadden al die koningszwervers in no time weer een koninginnenzwerfster aan de haak geslagen. En dan ging het hele zootje centraal verwarmd en overdekt weer verder. Dus het stelde niet zoveel voor, hè. En er waren er een paar, die bleven echt alleen. Maar dat had niks met principe te maken, maar meer met hun uiterlijk. Ja, en die gingen toch raar doen. Hadden grote bek gehad vroeger altijd. <laughs> Blijf vrijgezel, jongen. Aan mijn lijf geen vrouw, joh. <laughs> en dan ineens werden ze 30, 31 en dan waren ze ook opeens een partner. Ik wil ook een partner. Weet je wel, eh, daar ben ik maar gek van, jongen. Ze gingen steeds lijper doen om ook een partner te krijgen, jongen. Kwam er een vrouw van 86 voorbij. Well, I woke up this morning. You were on my mind. Well, I woke up this morning. just to ease my pain. I said, just to ease my pain. I got troubles, oh, I got worries, oh. you this morning. You were on my mind. Ja, Crispian St. Peters met eh, You Were On My Mind. Ja, take it or leave it hoor, eh, luisteraars. Take it or leave it. streets? And where are the friends I could meet? I could meet. Where are the girls I left far behind? The spits and the spits of the girls. on in my life. It is better. gone. de Specs. En de Specs, een van de eerste hits, zo niet de eerste hit... was volgens mij de eerste hit van de Bee Gees. Nou, dat is een tijd geleden. Daar een tijd geleden, luisteraars. Een hele tijd geleden, hoor. Ik kijk op mijn klokje. We hebben nog zo'n 14 minuten te gaan. Ik ga over op de automaat, luisteraars. Want ik, eh, ik, ik heb eh, wat verplichtingen. Dus ik moet ietsje eerder stoppen. Eh, Hans Wassenaar die gaat het straks overnemen. Ik heb het al eerder verteld in de uitzending. Hans heeft helaas in de familie een, eh, een overlijdensgeval... en kan helaas dus niet live aanwezig zijn... maar heeft een programma opgestuurd naar het ZFM... waar u naar kunt luisteren. Eh, wij wensen Hans eh, en zijn familieleden natuurlijk vanaf deze kant... veel sterkte met het verlies van het familielid. Gecondoleerd Hans aan jou en je echtgenoten. En we hopen dat je snel weer bij ZFM Zandvoort aanwezig kan zijn.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 Where she is Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove move about, be nice and have fun and listen. I tell you what I'll do. What will you? I'd like to go there now with you. You can miss out school. What that be? Why go to learn the words of who? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? Will you touch the sky? is dead. I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the dogs with a bun.